Jelle Visser met het NOS-journaal. De omstreden Australische kardinaal George Pell is overleden. Pell, de hoogste geestelijke in de Rooms-Katholieke Kerk... die wegens seksueel misbruik vervolgd is... was een belangrijk adviseur van de paus. Ook was hij verantwoordelijk voor de financiën van het Vaticaan. Pell werd in 2018 veroordeeld voor het misbruiken van twee jonge jongens... sinds zijn tijd als aartsbisschop van Melbourne. Die uitspraak werd in 2020 door de Australische Hoge Raad vernietigd. Pell zat in totaal 30 13 maanden vast. Daarna keerde hij terug naar Rome, waar hij tot aan zijn dood heeft gewoond. Pell werd 81 jaar. De laatste koning van Griekenland, Constantijn II, is overleden, meldt de Griekse staatstelevisie. Constantijn besteeg de troon in 1964, maar werd drie jaar later verbannen na een staatsgreep. Daarna werd de monarchie in Griekenland afgeschaft. Hij verbleef lange tijd in Italië en Engeland. De laatste jaren bracht de oud-koning weer door in Griekenland. Constantijn II kampt al enige tijd met ernstige gezondheidsproblemen. Hij werd 82 jaar. De Franse regering wil de pensioenleeftijd verhogen van 62 naar 64 in 2030. De Franse regering noemt het onvermijdelijk omdat het huidige systeem te duur wordt. Hervorming van de pensioenen was een belangrijk doel van president Macron toen hij in 2017 aantrad. Tot nu toe kwam er niets van terecht door breed maatschappelijk verzet. Door op 2030 te mikken hoopt de Franse regering dat er meer steun is voor de verhoging. De vakbonden hebben al gezegd dat ze protestacties gaan voorbereiden en ook in het Franse parlement is er veel verzet. In de KNVB-beker heeft PSV gisteravond met 2-1 gewonnen van Sparta Rotterdam. De titelverdediger uit Eindhoven behoort daarmee tot de laatste 16 in het bekertoernooi. Zaterdag is de loting voor de volgende ronde. Het weer, vannacht is het zacht. Vanuit het westen trekt er regen over het land. In de ochtend is het bewolkt met eerst nog wat regen. Smiddags klaart het op en blijft het droog.